De identificatie van de lichamen is nog niet afgerond, maar de politie gaat ervan uit dat het gaat om Ruben van 9 en Julian van 7. Bij de lichamen zijn een camouflageshirt en spanbanden gevonden. En het was al bekend dat er een camouflageshirt van Julian kwijt was en dat de vader van de jongen spanbanden had gekocht. Burgemeester Jansen van Zeist zei op een persconferentie dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan. De plek waar de jongens zijn gevonden ligt op zo'n 10 kilometer van de plek waar hun vader zelfmoord pleegde. Vermoedelijk heeft hij de jongens een paar uur daarvoor om het leven gebracht. Justitie spreekt tegen dat een Chinese asielzoeker in een detentiecentrum in Rotterdam is mishandeld. De directeur van de dienst justitiële inrichtingen ontkent ook dat er een oproer is geweest in het centrum en dat mensen daarop in een isoleercel zijn gezet. De directeur zei dat de man uit Guinea op eigen verzoek in de isoleercel is geplaatst. Hij gaf daaraan volgens justitie de voorkeur boven een normale cel. De asielzoeker zei gisteren dat hij is geslagen en dat hij door zo'n tien gemaskerde mannen in een isoleercel was gegooid. Internetbedrijf Yahoo gaat voor 1,1 miljard dollar een bloggerswebsite overnemen. De raad van bestuur van Yahoo heeft ingestemd met de aankoop van bloggersite Tumblr, melden de BBC en de Wall Street Journal. Tumblr beheert naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen blogs met ruim 50 miljard berichten. Volgens de Wall Street Journal blijft Tumblr na de overname als een zelfstandige onderneming opereren. Het weer in het zuidoosten wat buien. In het westen kan motregen vallen. Overdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen.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 106.9 ZFM ZFM One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya I'm freestyler. Rock the microphone, Carry on with the freestyler. I got the to throw on and go on. You know I got to flow on. Select radio ozone. But that's not all, so hold on. Tight as I rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon. That's a synchronizer with the analyzer. Coming right obsession Let there be a lesson question You carry protection Now will your heart go on like Celine Dion Come a chameleon Yeah, straight from the top of killers.